Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Limburgse Marianne is in Zuid-Spanje met haar gezin herenigd. De vrouw van 48 was wekenlang spoorloos, maar wandelaars vonden haar gisteravond. Ze was verdwaald. Omdat ze zich totaal niet kon oriënteren, bleef ze op één plek zitten, bij een rivier. Vandaag is ze met een helikopter opgehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Ze maakt het redelijk, al is ze wel wat verzwakt. Het onderzoek in de verkrachtingszaak tegen Dominique Strauss-Kaan gaat door. De zaak tegen de voormalige IMF-topman was op losse schroeven komen te staan. Door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje dat hem van verkrachting beschuldigt. Intussen heeft een andere vrouw in Parijs ook aangifte van verkrachting gedaan tegen Strauss-Kaan. Voor Nieuw-Zeeland is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Er dreigt een vloedgolf na een zeebeving bij de Kermadec-eilanden ten noorden van Nieuw-Zeeland. De tsunami-waarschuwing geldt ook voor de Tonga-eilanden en de Kermadec-eilanden. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter op een diepte van 48 kilometer. Het Haagse ingenieursbureau NACO heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de bouw van een luchthaven bij Peking. Dat wordt de grootste ter wereld met acht start- en landingsbanen voor 130 miljoen passagiers per jaar. De luchthaven wordt vier keer zo groot als Schiphol en in oppervlakte ongeveer even groot als Amsterdam. Uit een museum in Brussel is de kop van een opgezette zwarte neushoorn gestolen. Drie mannen sloegen gisteren vlak voor sluitingstijd toe in de zoogdierenzaal van het Museum voor Wetenschappen. De daders waren vermoedelijk uit op de hoorn van het dier. De vermalen hoorn van neushoorns wordt in Azië verwerkt in lustopwekkende middelen. Dan nog het weer.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 ritme, van ZFM. ZFM. growing old Trying to make a sale Would you listen to my song? If only I give you one last chance with the devil. bed and make love all night. So, baby, I won't leave, maybe I'll just stay.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 Oh, before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. Make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night.